Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het een heel erg dwaze fout... dat de NAVO-landen niet willen helpen bij de beveiliging van de straat van Hormuz. Maar tegelijk zei hij dat de VS eigenlijk geen enkele hulp nodig heeft. Europese NAVO-landen willen niet direct betrokken raken... bij de oorlog van Israël en de VS tegen Iran. In Amerika is de eerste regeringsfunctionaris opgestapt omdat hij tegen de oorlog is in Iran. Het is de directeur van het Amerikaanse Nationaal Centrum voor Contraterrorisme, Joe Kent. Correspondent Sjoerd en Daas. Het is ook iemand met kennis van zaken die alle inlichtingen eh, altijd eh, zag. Ook dus over Iran. Zij eh, zei dat er geen directe dreiging was. en hij trekt nu dus de conclusie dat het beter is om zijn spullen te pakken en dit statement te maken. Joe Kent zegt verder dat Amerika de oorlog is begonnen na druk vanuit Israël. In Wenen zijn vier mensen om het leven gekomen doordat een bouwsteiger instortte. Het ongeluk was op een binnenplaats van een appartementengebouw... waar werd gewerkt aan een zolder. Vijf bouwvakkers werden bedolven onder het puin doordat de steiger instortte. De politie onderzoekt hoe het zo mis kon gaan. Dementsprechend laufen Zeugenbefragungen. Es wird natürlich vor Ort äh, zu kommen und die Ermittlungen sind in vollem Gange. Een vijfde bouwvakker werd gered, maar ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De gemeente Hardenberg dreigt bij het COA met flinke dwangsommen. In de gemeente zijn twee opvanglocaties voor asielzoekers die al dicht hadden moeten zijn... maar het is het COA nog niet gelukt om voor deze mensen een nieuwe opvangplaats te vinden. Als de locaties volgende week nog open zijn... moet het COA voor het AZC een dwangsom betalen van 55.000 euro per dag. Het weer, is helder en droog. Vannacht is het 3 tot 7 graden. Morgen veel zon. Het is zacht met 13 tot 16 graden.